De productie wordt de komende maanden afgebouwd. Door de sluiting gaan 2600 banen verloren. General Motors wil bij Opel in Europa in totaal 8000 banen schrappen, een vijfde van het totaal. In Duitsland gaan 4000 banen verloren. Met de Duitse regering praat General Motors weer over steun voor Opel. In de fabriek in Antwerpen die dichtgaat worden vooral Opel Astra's gemaakt. Vakbonden hadden na geruchten over sluiting al het fabrieksterrein in Antwerpen geblokkeerd. Daardoor kunnen de nieuwe auto's het terrein niet af. De werkloosheid is in de maanden oktober tot en met december opgelopen tot van 414.000 eh, tot 425.000. Dat meldt het CBS. In een jaar tijd is de werkloosheid met 125.000 gestegen van 3,7% tot 5,3% van de beroepsbevolking. Voor de komende tijd wordt een verdere stijging van de werkloosheid verwacht. De koepel van ouderenorganisaties, CSO, de reizigersvereniging Rover en Omroep Max beginnen een actie voor het behoud van de strippenkaart in het openbaar vervoer. Ze verzetten zich tegen de afschaffing per 11 februari van de strippenkaart in Rotterdam. In de petitie staat dat de strippenkaart pas mag verdwijnen als de grootste problemen met de OV-chipkaart zijn opgelost en iedereen er goed mee kan omgaan. Ook de Tweede Kamer wil de strippenkaart handhaven. Minister Koenders is vanochtend aangeschoven bij het belpanel van Radio 555... dat de hele dag geld inzamelt voor Haiti. Samen met artiesten als Whalen en Jovanka nam hij telefoontjes aan van mensen die geld willen doneren. Vanochtend bij de start van de nationale actie stond de teller van de samenwerkende hulporganisaties op 10,6 miljoen euro. De bereidheid onder jongeren om geld te geven is niet groot. 59% van de jongeren doet niet of waarschijnlijk niet mee aan de inzamelingsactie, blijkt uit een enquête.